Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Binnenhof is weer vrijgegeven na de vondst van een verdacht pakketje bij de Eerste Kamer. De in- en uitgangen naar het plein en met de regerings- en parlementsgebouwen waren afgesloten. En het gebouw van de Eerste Kamer werd ontruimd. De vergadering van de Tweede Kamer ging gewoon door. En de medewerkers in de gebouwen bleven aan het werk. De correspondent van NRC in China, Oscar Garschagen, stopt omdat hij ernstige fouten heeft gemaakt. Volgens de hoofdredactie van NRC heeft hij het vertrouwen geschaad dat de redactie en de lezer in hem stelden. Begin deze maand beschuldigde zijn Chinese assistent hem ervan citaten, namen en plaatsen te hebben verzonnen in een aantal artikelen. Na onderzoek van NRC moest Garschagen toegeven dat hij slordig was geweest en plagiaat had gepleegd. De journalist zegt dat hij de fout inging door burn-out verschijnselen en depressie. IOC-lid Camille Eurlings heeft vorige maand een verklaring omtrent het gedrag gekregen... ondanks een aantekening op zijn strafblad voor de mishandeling van zijn ex-partner. Dat bevestigt NOC-NSF. Vanwege de mishandeling vroeg de sportkoepel Eurlings eerder dit jaar om zich terug te trekken, maar hij weigerde dat. NOC vroeg daarna alle bestuursleden om zo'n verklaring omtrent het gedrag. Omdat Eurlings die verklaring kreeg, kan hij aanblijven als bestuurder bij het Internationaal Olympisch Comité en het NOC. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon. Het is zo'n 18 graden.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 this floor, the back. dizzy, dance it, dizzy, dizzy, dance it, baby. Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the dark again? in the garden. Does anyone wanna go dance up? Do do do do do do do do do do Come along, get it on.